Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Thijs H., de man die verdacht wordt van het doden van drie mensen in Zuid-Limburg en Den Haag... zat in een GGZ-kliniek in Maastricht, dat melden diverse media. De instelling wil de berichten niet bevestigen, maar zegt wel enorm geschrokken te zijn. H. werd gisteravond opgepakt nadat de politie een opsporingsbericht had verspreid... met zijn naam en foto erin. De man zit in volledige beperking en mag daardoor alleen contact hebben met zijn advocaat. Het lijkt erop dat het ANC de parlementsverkiezingen in Zuid-Afrika heeft gewonnen. Ongeveer de helft van de stemmen is inmiddels geteld... en de voormalige anti-apartheidsbeweging staat op 57 procent. Het ANC zou daarmee zijn absolute meerderheid in het parlement behouden... maar verliest wel ten opzichte van de vorige verkiezingen... toen het 62 procent haalde. Het ANC wordt al jaren geplaagd door corruptieschandalen... met name onder de vorige president, de ANC-politicus Jacob Zuma. De 23-jarige man die opgepakt is voor een reeks steekincidenten in Noord-Holland... blijft nog 90 dagen in voorlopige hechtenis zitten. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag en poging tot moord. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland bepaald. In november en januari werden vier meisjes en vrouwen afzonderlijk van elkaar aangevallen... in Castricum, Egmond aan den Hoef en Barsingenhoorn. Ze waren aan het hardlopen of fietsen en werden aangereden en gestoken een man van 43 uit Duitsland is veroordeeld tot vijf jaar celstraf... voor het op grote schaal inbreken in campers en auto's. Dat gebeurde vorig jaar zomer langs de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust. Ook zijn familie zou volgens het OM meegeholpen hebben... met de zeker 160 inbraken, maar dat achterrechter rechter niet bewezen. In de, kambeer, in de kampeerbus lagen tientallen koffers en tassen met gestolen waar. Volgens de man deed hij de inbraak alleen... en vierde zijn gezin vakantie op het strand. En dan het weer. De komende uren verspreid pittige buien, soms met hagel en onweer. Vanavond trekken de meeste buien weg. Alleen in het zuiden wordt het niet helemaal droog. Morgen begint de dag bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon vaker door. Het wordt dan 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er is veel vertraging op de A9 vanaf Amstelveen naar Alkmaar... Daar is de Wijkertunnel dicht na een ongeluk. Vanaf Aalsmeer staat een lange file. Het verkeer kan het beste omrijden via de regio Amsterdam, want dit gaat toch lang duren. De A4 daarna richting Amsterdam, een half uur vertraging voor knooppunt Nieuwe Meer. Er is ook een kwartier vertraging richting Amstelveen vanuit Alkmaar op de A9 bij Amstelveen. Op de ring A10 richting Koenplein, 8 kilometer bij Amsterdam-Geuzenveld. En op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem, een kwartier vertraging tussen de A9 en Haarlem.